Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal over een boom en een herdenkingsmonument. Ruim 2000 nabestaanden waren aanwezig. Het bos werd geopend door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Tijdens de herdenking werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Het is vandaag drie jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. 298 mensen kwamen om het leven. Bij het Van der Valk Hotel in Akersloot in Noord-Holland is een man doodgeschoten. En kort daarna meldde zich een verdachte op het politiebureau in Zaandijk. Op het moment van de schietpartij was het erg druk bij het hotel. De gasten die naar buiten willen moeten nu hun gegevens bij de politie achterlaten. Over een motief voor de schietpartij of wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Mannen die bij ING werken en vader worden... mogen vanaf volgend jaar een maand met betaald verlof. Dat staat in de nieuwe CAO. Die geldt voor 14.000 medewerkers. Verder krijgen ze een loonsverhoging van ruim 1,5 procent. En medewerkers boven de 60 jaar kunnen één dag per week vrijwilligerswerk gaan doen... met behoud van inkomen en pensioenopbouw. In de wijken rond Burgers Zoo in Arnhem vliegen tropische vlinders rond. Het meldt Omroep Gelderland. De vlinders zijn ontsnapt uit de nieuwe mangrovenhal in het dierenpark. Waarschijnlijk konden ze wegfladderen toen er groot materieel in en uit die nieuwe hal werd gebracht. De mangroven werd vorige week geopend. Het dierenpark kan niet zeggen hoeveel vlinders er zijn ontsnapt. Maar veel van de tropische vlinders kunnen bij dit weer in Nederland prima een aantal weken overleven, zegt het dierenpark. Dat weer is, het is gemiddeld 24 graden, de zon schijnt en er is weinig bewolking. Morgen blijft het droog, is er op veel plaatsen zoveel zon dat het 25 graden wordt of warmer. En er zijn ook wat sluierwolken. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A2 Utrecht richting Den Bosch... bij Waardenburg 3 kilometer, bijna 10 minuten. Een kapotte auto op de A4 richting Den Haag... tussen Hoofddorp en het Aqueduct 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij knopen Zaandam 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Een kwartier op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Noodorp en Zevenhuizen. En richting Den Haag tussen de Meer naar Nieuwebrug 10 minuten. Dat was een ongeluk, alle reishokken zijn weer open.